Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het KNMI heeft het weeralarm ingetrokken. In het grootste deel van het land geldt nu code geel... omdat er nog wel zware windstoten kunnen zijn. De storm heeft het land verlaten. Nergens wordt meer windkracht 9 gemeten. In Brabant en Limburg geldt geen enkele waarschuwing meer. Daar is code groen van kracht. ProRail is begonnen met het herstelwerk aan het spoor. Aannemers bekijken de stormschade en doen wat nodig is om de sporen vrij te maken en zo nodig te herstellen. Zo zijn op veel plekken de bovenleidingen beschadigd. Vanwege het herstelwerk rijden er de komende ochtend in ieder geval nog geen treinen. President Biden zegt dat Rusland met een inval in Oekraïne verantwoordelijk zal zijn voor een catastrofale oorlog. Hij is ervan overtuigd dat president Poetin al tot een offensief besloten heeft met als doel de hoofdstad Kiev. Biden benadrukte wel dat het voor Moskou nog niet te laat is om te deescaleren door middel van diplomatiek overleg. Rusland zegt juist bang te zijn voor een Oekraïense aanval op Donetsk en Luhansk. De twee Oost-Oekraïnse regio's die zichzelf onafhankelijk hebben verklaard. De lokale leiders hebben besloten de bevolking te evacueren. De eerste bussen zijn aangekomen in de Russische stad Rostov. Het blijft nog maanden onduidelijk wat Schiphol moet doen om nieuwe vergunningen te krijgen. Het probleem is complex en kost tijd, schrijft minister Harbers van Infrastructuur aan de Tweede Kamer. Hij heeft een onderzoeksbureau gevraagd te kijken hoe Schiphol schade aan omliggende natuurgebieden kan beperken. Het kan bijvoorbeeld gaan om beperking van het aantal vluchten of het uitkopen van omliggende boerderijen. Vanwege de stikstofuitstoot kan geplande woningbouw mogelijk niet doorgaan of moet de maximumsnelheid op de snelwegen rond Schiphol naar 80 km per uur. Het weer, geleidelijk neemt de wind in kracht af. In het noorden vallen buien, het is een graad of 5. Overdag is het grotendeels droog, met eerst ook geregeld zon. In de avond volgt regen. Er staat nog een stevige wind, aan de kust mogelijk stormachtig.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 I thought I knew you, but now I know you well. I wake up beside you, move across your killing blow. I need my freedom, and I see an open door. The room is getting smaller, and the walls are closing in.